en dit is het nieuws van NOS op 3. Na een lange chaotische dag heeft de Tweede Kamer gisteravond ingestemd... met de asielwetten van oud-minister Faber van de PVV. Er was vooral veel gedoe over het strafbaar maken van illegaal verblijf in Nederland... en het helpen van mensen zonder documenten. daardoor dreigt de NSC en de SGP tegen te gaan stemmen... zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, uiteindelijk wist de justitieminister Van Weel de angel eruit te halen met een brief... waarin hij beloofde om dat omstreden artikel over dat illegaal verblijf... voorlopig niet in werking te laten treden. Nou, NSC was daarmee tevreden en dat gold ook voor SGP-fractievoorzitter Stoffer. Vluchtelingenwerk zegt dat de nieuwe asielwetten niets veranderen... aan de problemen met opvang, wachttijden en woningnood. Ook heeft de organisatie kritiek op het strafbaar stellen van illegaliteit het gevolg is als je dit zo laat dat, ehm, en je stelt iets strafbaar, dan is ook zeg maar, alle vormen die daar omheen hangen, als medeplegen, medeplichtigheid, zijn dan ook strafbaar. Dus als je wil dat iets niet strafbaar is, dan moet je het ook niet strafbaar maken. De missionair minister Van Wil beloofde dat de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid, er eerst nog naar gaat kijken. Ook moet de Eerste Kamer nog instemmen met de nieuwe wetten. Drugs komen aan alle kanten Europa in, dat schrijft het AD. Lang werd drugsmokkel gezien als een probleem voor Rotterdam. Maar criminelen mijden die haven nu. Ze gooien nu vaak drugs overboord voor de kust. En daarna pakken vissersbootjes het op en brengen het naar kleinere havens. Rusland erkent als eerste land ter wereld de Taliban-regering in Afghanistan. De Taliban zijn sinds 2021 weer aan de macht in Afghanistan... maar krijgen internationaal veel kritiek. Onder meer omdat vrouwen in het land steeds minder rechten hebben. Voor veel basisscholen start vandaag de zomervakantie. Voor anderen is het bijna zover. Maar niet voordat ze de juf of meester een cadeautje hebben gegeven. Omroep Brabant vroeg aan de ouders wat er is meegebracht. We hebben lekker chocolaatje gekocht en een tijdschrift. Ja, hoeveel hebben jullie uitgegeven? 7,5 euro per persoon. Ik denk ongeveer 10 tot 15 euro voor, eh, per leraar. Ja, wel de waardering voor, eh, voor de juf en de meesters heel het jaar. Dat vind ik wel mooi. Het is maar een kleinigheidje van als dankjewel van heel schooljaar. De schooldirecteur waardeert alle cadeaus, maar zegt dat een hand ook genoeg is. Het weer, de dag begint fris, het is 9 tot 12 graden. Daarna opnieuw geregeld zon, vanmiddag wat meer bewolking... en dan wordt het 22 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden bij Amsterdam staat op de A5 hoofddorp eh, richting Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de A10 3 kilometer file. 10 minuten vertraging.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 They took all the trees and put them in a tree museum. And charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. you would be a paradise and put up a fucking lie. screen door swang And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't that you don't know what you got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise, to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise, and put up a parking lot. van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM 106.9 FM that's falling between us.